spoedige start. Clemens Peters met het NOS Journaal. Geert Wilders trekt zich niets aan van het vonnis van vandaag in de minder zaak. In de Telegraaf zegt hij dat iedere uitspraak, vrijspraak of veroordeling de facto niet zal veranderen. Ik zal ongeacht de uitspraak de waarheid blijven spreken, ook over het Marokkanenprobleem. Volgens de PVV-leider houdt geen rechter, politicus of terrorist hem tegen. Het OM heeft 5000 euro boete geëist tegen Wilders. Wilders en zijn advocaat zullen vanochtend niet bij de uitspraak aanwezig zijn. De politie heeft in Amsterdam een man in zijn been geschoten. Dat gebeurde toen agenten de man wilden arresteren op de Frans Halstraat. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen zijn meerdere schoten gelost. De politie wil niets zeggen over de toedracht van de schietpartij. Mensen die een grote geldprijs winnen worden daar vaak niet gelukkiger van, heeft de Nationale Postcode Loterij onderzocht. De loterij sprak met 1800 mensen die meer dan 10.000 euro wonnen. 70% zegt dat het geluksgevoel niet is gestegen, meldt het AD. Van de 61 mensen die meer dan een miljoen wonnen, zegt een overgrote meerderheid wel dat ze door hun prijs meer vrijheid hebben gekregen. Opvallend is dat de meeste winnaars evenveel uren blijven werken. Slechts 2% houdt helemaal op met werken. De Merwedebrug in de A27 is weer open voor vrijwel al het vrachtverkeer, met uitzondering van de hele zware trucks. Rijkswaterstaat heeft de 24 belangrijkste verbindingen van de brug verstevigd. Dat was nodig nadat was gebleken dat er haarscheurtjes in de draagconstructie zaten. De brug over de Merwede bij Gorkum is bijna twee maanden dicht geweest voor vrachtverkeer. Dat heeft het bedrijfsleven miljoenen euro schade berokkend, omdat de vrachtwagens een enorme omweg moesten maken. Het weer. Het wordt een bewolkte dag met in het noorden af en toe motregen. In het zuiden laat de zon zich misschien zien. Het wordt 9 tot 11 graden. In het weekend blijft het grijs en zacht voor de tijd van het jaar.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 ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.